eerst Teertstra met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een ook. Het bestand ging om twee uur vanmiddag in en loopt tot zes uur vanavond. Israël legt de wapens neer om humanitaire redenen. Volgens het leger geldt het bestand niet voor gebieden in de Gazastrook... waar militairen bezig zijn met operaties. Inwoners die bericht hadden gekregen dat ze hun huis moesten verlaten... kunnen daar niet naar terug. Hamas heeft nog niet officieel op het bestand gereageerd. Achter de schermen werkt Egypte aan een langdurig staakt het vuren. Het Oekraïense leger zegt dat in en rond het rampgebied van vlucht MH17 mijnen liggen. Waar ze liggen en wie ze heeft geplaatst is niet duidelijk. Kiev is voorlopig niet van plan de gevechten in het gebied te staken. Volgens Oekraïne is de rampplek tijdelijk in handen van terroristen... en wil het leger de rebellen omsingelen en afsnijden van aanvoerroutes. Vanochtend probeerde een verkenningsmissie van de OVSE weer de rampplek te bereiken... maar opnieuw werd het konvooi teruggestuurd naar Donetsk... omdat er langs de route werd gevochten. Het aantal mensen dat tijdens een concert op het strand van Guinea om het leven is gekomen is opgelopen tot 34. Tientallen concertbezoekers raakten gewond. De mensen vierden op het strand het suikerfeest, het einde van de ramadan. Op het optreden van de hiphopgroep waren zo'n 10.000 mensen afgekomen, vooral kinderen en jongeren. In de drukte ging het mis. De president van Guinea heeft een week van nationale rouw afgekondigd. De Roosendaalse wethouder Lok heeft excuses aangeboden voor een filmpje van een topless kapster op zijn Facebookpagina. In het filmpje doet de vrouw alsof ze iemands haar knipt met haar blote borsten vlak voor de camera. De oppositie sprak van walgelijk seksisme en stelde raadsvragen over de kwestie. Inmiddels heeft de wethouder het bericht verwijderd en het gemeentebestuur heeft afstand genomen van Lok's actie. Het weer nog geregeld zon, maar lokaal kan een bui vallen. Het is een graad of 23. Vanochtend wordt het overal weer droog. Ook morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 25 graden.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 Eigenlijk het eh, fantastische geluid. Het mooie stemgeluid van Nat King Cole. Geweldig mooi. Sweet Lorraine heet het nummer. Het komt van een album dat heet The Best of Nat King Cole. En eh, ja, jazzmuzikant. Later ook een beetje de commerciële tour opgegaan. En, eh, maar goed, daar hoort u nog heel veel voorbeeld van. Het volgende nummer. Dat leerde ik het eerst kennen uit de film Maddox and Englishman van, van Joe Cocker. En daar werd het gezongen door Rita Coolidge. En eh, later kwam deze versie uit van The Carpenters. Die van Rita Coolidge is wat, uh, ja, meer rhythm and blues, zou ik maar zeggen. En die van The Carpenters natuurlijk wat, eh, wat gladder, zou ik maar zeggen. Het gaat een, nummer over een gitarist. En het heet dan ook, niet voor niets, Superstar. Hier is, zijn The Carpenters. It's just the rain. zei al, ik kende het eh, eigenlijk eerder van eh, Rita Coolidge. Uit de film Mad Dogs and Englishmen samen met Joe Cocker. Maar dit is toch eigenlijk wel heel mooi. Alle arrangementen overigens voor de Carpenters. En uh, werden geschreven door Richard Carpenter zelf. Het was een meester in uh, het maken van hele mooie, gladde, goed klinkende arrangementen. Allemaal echt een beetje voor dat softe werk. En dat, dat was natuurlijk ook zo. Zijn nog heel lang doorgegaan, uh, die Carpenters. Eh, tot eh, eigenlijk eh, bij het vele optreden de obsessie voor het gewicht ontstond bij Karen Carpenter. En zij dus leed aan anorexia nervosa, waar zij ook aan is overleden. tijdens een concert in Las Vegas viel, zij, viel ze flauw tijdens het vertolken van Top of the World. En uh, dat was dus eigenlijk een beetje het einde uh, van, uh, van de band. En zij overleed dus eigenlijk op heel jonge leeftijd. Op heel jonge leeftijd. Ehm, even kijken hoor. Ja, goed. We gaan door met Neil Diamond. En van hem gaan wij het prachtige werk van het album Beautiful Noise. Dat nummer hoort u straks natuurlijk als laatste. Dat snapt u, want dat doen we altijd met een grote hit. Ehm... Eens eh, even kijken. Ja, wat gaan we doen? If you know what I mean. Hier is Neil Diamond. When the night returns just like a friend When the evening comes to set me free when the quiet hours that wait beyond the day make peaceful sounds in me. Took a drag from my last cigarette. Took a drink from a glass of old wine. Closed my eyes and I could make land. dat dit album in mijn collectie terechtkomt, snap ik. Oh, ja, ik weet het eigenlijk wel, want dit komt... Eh, ja, dat weet ik wel hoe het daar komt. Dit komt nog uit eh, de oude collectie van eh, het oude wapen van Zandvoort. Ja, daar zat hij bij, die LP. Want ik was... ik, heb, ik heb eigenlijk zelfs nooit LP's van Neil Diamond gekocht. Nee, maar deze zit er dus wel bij. De Beautiful Noise. En dan sta je toch weer verbaasd hoeveel nummers je er eigenlijk toch van kent. <laughs> Ondanks dat je het zelf nooit draait. Maar het is dan toch verbazend. Dit is er ook weer zo eentje. Deze kende ik natuurlijk allemaal. Kennen we allemaal. You know what I mean. Neil Diamond van het album Beautiful Noise. We gaan lekker door. Ehm, we hebben nog meer mooie muziek. Het volgende eh, is een titel die eh, de beter niet kunt overlaten aan dronken DJ's. Want dat wordt een beetje een lastig verhaal, denk ik. Ik denk dat ze na het tweede woord al afhaken. Het is een grote hit eh, van Nat King Cole geweest. Een van zijn commerciële hits. Ik kan me zelfs herinneren dat er ooit zelfs een Nederlandse eh, versie van gekomen is. Ik weet niet meer wie die ook is. Tony Vos geloof ik, dat ik het goed heb. Maar goed, doet er allemaal niet toe. Ehm, we gaan het gewoon draaien. Lekker zomersliedje. Those lazy, hazy, crazy days of summer. Hier is net King Cole. Hey, in één keer goed hè? Days of soda and pretzels and beer. Roll Dust off the sun and moon and sing a song of cheer. Just fill your basket full of sandwiches and weenies. Then lock the house up. Now you're set. And on the beach you'll see the girls in their bikinis. As cute as ever, but they never get them wet. Roll out those lazy Those days of soda and pretzels and beer roll out those lazy, hazy, crazy days of summer. You wish that summer could always tell a girl and fella about a driving or some romantic movie scene. Why, from the moment that those lovers start arriving, you'll see more kissing in the cars than on the screen. Roll out those ladies. Those lazy, hazy, crazy days of summer. Hé, hey, weer goed. Eh, <laughs> lazy, hazy, crazy days of summer. Van Nat King Cole. En volgens mij inderdaad was het, is het een, Nederlandse vertaling ooit een keer uitgebracht door Tony Vos. Tony Vos was... Eh, DJ, eh, hij was producer onder andere van Exception en Boudewijn de Groot. Getrouwd met Tineke de Nooi. En volgens mij heeft die man, maar ik kan het zo gauw even niet vinden, daar, van dit liedje een Nederlandse cover gemaakt. Maar dat wil ik afwezen. Ik, kan ik me zomaar herinneren. Meestal zijn mijn ingevingen niet, niet, eh, niet fout. Als ik zo'n zo'n naam daarbij bedenk, dan is dat meestal wel waar. Maar goed, ik ga dat nog even verder proberen uit te zoeken. Ehm, we gaan door met de Carpenters. En uh, eh, Karen's plotselinge dood, die in 1983 plaatsvond, eh, maakte de ziekte anorexia nervosa en bulimia, de, de eetstoornissen zeg maar, ineens wel bespreekbaar. Nadat Kern in therapie was gegaan, kwam er in één week tijd kwam ze 5 kilo aan. En deze plotselinge gewichtstoename bleek echter een zware belasting voor haar hart te zijn... dat erg verzwakt was door de vele diëten die ze volgde. 4 februari 1983, op 32-jarige leeftijd, kreeg Kern een hartstilstand in het huis van haar ouders. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar daar kon men nog slechts de dood constateren. 12 oktober datzelfde jaar kregen de Carpenters een ster op de Walk of Fame in Hollywood. De dood van Karen Carpenter zorgde ervoor dat, veel dat er veel aandacht kwam voor eetstoornissen... zoals anorexia nervosa en bulimia. Karen's eh, dood zorgde ervoor dat beroemdheden voor eventuele, van, eh, dat beroemdheden voor eventuele eetstoornissen durfden uit te komen. Ziekenhuizen en therapeuten kregen steeds meer aanmeldingen van patiënten die zich wilden en durfden te laten behandelen. Voor de meeste mensen uh, was het door de dood van Karen Carpenter volledig onbekend dat, ze eetstoornissen, dat er eetstoornissen bestonden. Hetgeen het moeilijk maakte om diagnose te stellen en te behandelen. Nou, dan is het, je zou kunnen zeggen, nog ergens goed voor geweest.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 it out. It. We know what it's all about. Hanging around, Hanging nothing to do but frown. Rainy days Monday. thing to do. goodbye to love. No one ever cared if I should leave or die. Time and time again. Ja, dat is het volgende nummer al. Die dat laat het gewoon doorlopen. <laughs> Rainy Days and Mondays was het. En, eh, daarna kregen we Goodbye to Love. Maar die laten we even zitten. Lekker sneaky. Ja, lekker sneaky, hè, zo gemeen. Zo dat even lekker door laten lopen, zo. Van achter elkaar. Zo even die, eh, de, de presentator in de maling nemen. <laughs> Nou, lekker dan. Goed, de Carpenters dus. En eh, Rainy Days en Mondays. We gaan door met Neil Diamond. En van hem, van het album Street Life. Nee, van het album Beautiful <laughs> Noise. Het nummer Street Life. Dat wou ik zeggen. life. Hey, let me show you the finks, the punks, the judge, the junkies. Stay close to me for a while, for a while, for a while. Say, boy, you got to get streetwise. Hey, little boy, you're a babe in arms. Stay out of harm's way right here with jive. Just the right track, it for size for a while. Live was dat van Neil Diamond. Afkomstig van het album uh, eh, What a Beautiful Noise. He he. Poepoe. Moest even hardlopen. <clears throat> Naar de achteradem. Eh, Beautiful Noise, wat eh, de titelsong is. En die hoort u natuurlijk straks als laatste. Dat is duidelijk. Dat doen we meestal met de grote hits. Hè. Die doen we als laatste. Van zo'n album. Goed, we gaan door met Nat King Cole. Uh, nummer Route 66. handelend over die beroemde Ehm, snelweg in Amerika. Die begon bij Chicago en eindigde in Los Angeles. Dus dwars door Amerika. Dus weinig meer van over trouwens. Er zijn nog een paar stukjes eh, overgebleven van de originele Route 66. Hoorde ik van vrienden die hem eh, vorig jaar of een paar, eh, twee jaar geleden hebben geprobeerd te volgen. Ja. er is nog heel weinig van over. Klopt, er is een, een oud stuk en er is ook een nieuw deel aangelegd. Ja, oké. dat is een nieuwe snelweg. Maar dat heeft dus niks te maken met die oude... De originele, originele Route, 66. En ehm, alle plaatsen die, die er langskomt, die komen in dit nummer ook voorbij. Het went van Chicago to L.A. Ja, zoiets. Daar begon het mee. En eh, alle plaatsen worden genoemd. Het nummer is ehm, geschreven door een eh, meneer Troep. Die heeft het geschreven. En er zijn een heleboel versies van. Uh, de Jesse versies natuurlijk. Onder andere van Ella Gerald Heeft hem gemaakt geloof ik. En Nat King Cole natuurlijk ook. Uh, <clears throat> zijn dochter heeft hem volgens mij ook opgenomen. En natuurlijk de rock'n'roll versie eh, van Chuck Berry. En natuurlijk van de Rolling Stones. Ja, die hem ook opgenomen hebben. Natuurlijk. Nou, daar komt hij. Nat King Cole en Route 66. If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than two thousand miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo. Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip when you make that California trip? Get your kicks on Route 66. Ik kan me nog herinneren dat... Uh, jaar of... Even denken hoor. 17. Even denken hoor. Ja, jaar of 17 geleden. 97 eh, of zo. Zoiets in die buurt. Ik zelfs nog eens een keer met mijn band van toen... Een, een Nederlandstalige versie van dit nummer heb opgenomen. <laughs> en toen uit het zit weer tegen op de A9. Ja, <laughs> <laughs> kan ook. En dan hadden we hetzelfde, eh, hetzelfde gedaan. Eh, ook al een plaatsname. Het zit weer tegen op de A9. Het zit al niet mee op de A2. Je kan geen kant meer heen op de A1. Eh, wat een geklier op de A4. Te lang gewacht op de A8. Zoiets was het allemaal geloof ik. <clears throat> in ieder geval, als model daarvoor stond dus dit prachtig liedje Route 66. Maar wij deden het dan een beetje in de, gebaseerd op de Stones versie natuurlijk. Maar goed, dit was Net King Cole. En eh, Route 66 handelend dus over die eh, Amerikaanse snelweg. In 1972 kwamen de Carpenters met een legendarisch album uit. Eh, het album Now and Then. En ik werkte toen in een platenzaak en ik kan dus goed herinneren hoeveel <laughs> exemplaren van dat album toen over de toonbank gingen. Ik werkte toen in een platenzaak in Zeist. En nou joh, die, die LP die vloog over de toonbank. En het leuke was, de tweede kant van die plaat was een hele rock'n'roll medley. Eh, allemaal oude hits, uh, oude rock'n'roll hits. En dat begon dan met dit stuk wat we nu gaan horen. Heel toepasselijk, want dat liedje heet Yesterday Once More. En dat werd dus op die, eh, die LP Now and Then... werd dat gekoppeld aan een, aan een hele leuke rock'n'roll medley. Een soort DJ die dan allerlei platen aan elkaar kortom... zoals dat in die tijd ging. Nou, we gaan dat natuurlijk niet allemaal draaien, want dat heb ik ook niet. Ja, ik heb die LP wel, maar uh, dat heb ik nu niet bij me. Doen we nog wel eens een keer. En we gaan nu gewoon dat prachtige stuk draaien. Yesterday, Once More. Hier zijn de Carpenters. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I sing along, it made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wanted yesterday dus van het legendarische album Now and Then. Met die, met die, mooie Amerikaanse slever op Prachtige plaat. Dat heet Yesterday Once More. En op die LP was het dus het begin van een uh, fantastische rock'n'roll medley. Het werd overigens geschreven door John Bettis en Richard Carpenter zelf. Dus het was een eigen compositie van, eh, van Richard. Die eh, door eh, de mensen bij A&M, waaronder dus Burt Bacharach en, en, uh, en, en Herb Alpert bijvoorbeeld. Want die hebben dat, dat, dat label dus opgezet. Onder andere dat Herb Alpert is een van de mensen die het opgezet heeft. En die waren zeer, zeer begeesterd van de arrangementen die Richard Carpenter schreef. En die zijn ook erg mooi. Neil Diamond gaan we doen van het album eh, Beautiful Noise. En dan ben ik even de titel kwijt. Oh, oh ja, Dry Your Eyes. Toch? Ja, ja. Helemaal. Ja, ja, droog je ogen. Neil Diamond, Dry Your Eyes. Dry your eyes, take your song out It's a newborn afternoon. And if you can't recall the singer, you can still recall the tune. Dry your eyes and play it slowly, like you're marching off Sing it like you know he'd want it Like we sang it once before And from the center of the circle To the midst of Sing it long and sing it loud. mooie, gevoelig. Dry Rise van Neil Diamond van het album eh, Beautiful Noise. Eh, volgende week hebben we natuurlijk ook weer de vinyljaren. Alleen eh, dan is het weer een afwijkend programma. Want ja, we wisselen dat af. Want volgend jaar, volgende week natuurlijk is mijn collega Bart weer te gast. En die komt natuurlijk weer met een hele vrachtwagen LP's aanzetten. En dat maakt het juist zo leuk. Dus uh, volgende week, uh, dus Bart, de week daarop zult u ons een weekje moeten missen. Ja, het is niet anders. Want uh, ja, het is dan feestweek Beverwijk en ik heb het dan veel te druk met allerlei andere dingen. Zoals spelen en, en repeteren en al die dingen meer. Dus die woensdag, de de twaalfde dus zult u ons even een weekje moeten missen. Maar eh, goed, wie weet neemt iemand anders het wel even over. Dat weet ik niet. Maar zo is het in ieder geval. Ehm, vandaag nog even door met die drie prachtige platen die we hebben hier. En van uh, Nat Cole draaien we nu Ramblin' Rose. Ramblin' Ramblin' Rose van uh, Nat King Cole. Een van zijn, eh, zeg maar, commerciële eh, nummertjes. Want de, de, weinig jazz aan natuurlijk. Hoewel die als jazz, jazzman begonnen is. Maar dit was een van de liedjes die hem grote bekendheid bracht onder een groot publiek. Um, volgende liedje van de Carpenters komt ook van dat legendarische album Now and Then. En vind ik ook een van hun prachtigste liedjes, als ik eerlijk ben. Sing heet het. Je zijn de Carpenters. shape. I really fell out of line this time. I really missed the gate. The birds on the telephone likes are crying out to me. Next time. And I won't be so blind next time. And I'll find some harmony. But it's gone. zing. Maar eh, ja, dat gebeurt er wel eens in. Mijn fout. Eh, ja, eh, ja, jouw fout. Ja, natuurlijk weer jouw fout. verkeerde bandje. Maar goed, dat zing, dat houdt u nog te goed. Niet vandaag, maar de volgende keer. Want dan hebben we geen tijd meer voor om dat nog te doen. We gaan naar Neil Diamond. En zijn prachtige bekendste nummer van deze LP waar we het over hebben. Beautiful Noise. Hier is Neil Diamond. Like the clickety clack of a train on a track, it's got rhythm to spare. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love. from the park. It's the song of the kids, and it plays until dark. It's the song of the cars on their furious flights. But there's even romance in the way that they dance to the beat of the lights. Joy of strife Like a symphony played by the passing parade It's the music of life It's a beautiful noise And it's a sound that I love And it makes me feel good Just like a hand in a glove Yes it does coming into my room and it's begging for me just to give it a Ja, dat was eh, Neil Diamond, het laatste nummer van hem, van die LP. En dat nummer heet Beautiful Noise. We gaan eruit. Het laatste nummer wat we gaan draaien vandaag is van The Carpenters. Ja. En dat heet Day Long To Be Close To You. birds suddenly appear every time you are near. Just like me, they long to be close to you. Why do stars? that you were born, the angels got together and decided. to to you Ja, dat was hem. Dat was hem dan voor vandaag. Eh, het programma De Vernieuwjaren met eh, lekkere, relaxte muziek voor vandaag. We gaan ermee stoppen. Het is tijd voor ons om eh, te gaan. Morgen zijn we er gewoon weer. Hé, wat gebeurt er nou allemaal? Oh. Eh <laughs> ja, haalt zo de platen af. Ik je het gewoon niet maken, joh.